Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Will Smith heeft op Instagram excuses aangeboden aan presentator Chris Rock... die hij gisternacht tijdens de Oscar-uitreiking een klap gaf. Aanleiding was een grap van Rock over de vrouw van Smith. Tijdens zijn toespraak, nadat hij de Oscar voor beste acteur had gewonnen... bood Smith al excuses aan de organisatie achter de Oscars aan, maar niet aan Chris Rock... Nu doet hij dat op Instagram dus wel. Hij zegt dat zijn gedrag onacceptabel en onvergeeflijk is. President Biden staat nog steeds achter zijn scherpe uitspraken van zaterdag over president Poetin. Tijdens een bezoek aan Polen noemde Biden hem een slager... en zei hij dat Poetin niet aan de macht kon blijven. Het Witte Huis verklaarde daarna dat de VS niet uit is op een machtswisseling in het Kremlin... Afgelopen avond benadrukt Biden dat zijn woorden voortkwamen uit zijn morele verontwaardiging... en daar biedt hij geen excuses voor aan. Gemeenten hopen voor de zomer de zwaarst gedupeerden van de toeslagenaffaire te kunnen helpen. Omdat de procedures over de toeslagenaffaire volgens gemeenten en advocaten zijn vastgelopen... wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bijspringen... Gemeenten moeten een grotere rol krijgen, zegt de VNG... die daarom samen met het kabinet gaat uitzoeken welke procedures sneller kunnen. Dat onderzoek moet voor de zomer klaar zijn. De problemen worden onder meer veroorzaakt doordat veel mensen zich eind 2020 onterecht voor compensatie melden... toen bekend werd dat gedupeerden 30.000 euro compensatie zouden kunnen krijgen. Mensen probeerden toen onterecht een graantje mee te pikken, zegt de Belastingdienst. Het weer. Vannacht meer bewolking en kans op mist. Overdag in het noorden en midden wat zon.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 Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras, c'est du Ensuite, toi tu feras tes valises, et puis bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras, c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit, prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, y'aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type.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 Uh, uh, bite of the sweetest pie. Ooh, baby, we can go fast. I'll drive and you just lay back. I got the flavor, the yeah, the sweetest pie. I might take you home with us. I might give you all of it.